is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een jongen van 14 uit Rotterdam is vanavond overleden... nadat hij zwaar gewond was geraakt door illegaal vuurwerk. De politie zegt op X dat er nog is geprobeerd de jongen te reanimeren... maar dat mocht niet baten. Over de toedracht van het vuurwerkongeluk is verder nog niets bekendgemaakt. Het afsteken van vuurwerk is net als voorgaande jaren in Rotterdam verboden. In Hoogkerk in de gemeente Groningen is de mobiele eenheid ingezet bij ongeregeldheden. In de straat was het onrustig en er waren brandjes gesticht. Toen de politie werd bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk werd de ME ingezet. De afgelopen jaren kwam de ME vaker in actie tijdens de nieuwjaarsnacht in Hoogkerk. Drie kopstukken van de aanslagen in de VS van 11 september 2001 kunnen de doodstraf alsnog ontlopen. In augustus hebben ze geschikt met de aanklager, schrijft persbureau AP. In ruil voor hun bekentenis zouden ze niet doodstraf, maar levenslang krijgen. Onder de drie is Khalid Sheikh Mohammed. Die wordt beschouwd als het brein achter de Al-Qaeda-aanslagen. Hij zit al meer dan 20 jaar vast, maar tot een rechtszaak is het nooit gekomen. Amerikaanse minister van Defensie Austin was het niet eens met de schikking en trok de afspraak in. Maar een militaire rechtbank heeft volgens NPI vandaag een streep door dat besluit gezet. De Amsterdamse beurs heeft een goed jaar achter de rug. Over heel 2024 steeg de AEX-index met 12 De index begon het jaar sterk en steeg tot een recordniveau van bijna 950 punten in juli. Sinds half oktober staat de index echter weer onder de 900 punten grens. De terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis veroorzaakte een flinke koersrally op Wall Street... op de Europese markten liepen de koerswinsten in de laatste weken van het jaar terug... uit vrees voor de importheffingen die Trump mogelijk invoert bewolkt met hier en daar motregen en aan zee een harde tot stormachtige zuidwestenwind met kans op zware windstoten.